Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Opstelten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de kerk aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Hij is geschrokken van de conclusies van de commissie Deetman. Het is vreselijk allemaal, zegt hij. Opstelten benadrukt dat het OM pas iets kan doen als er aangifte is gedaan. Hij is ermee eens dat er meer centrale regie van de overheid moet komen om kindermisbruik aan te pakken. Aartsbisschop Eijk van Utrecht heeft spijt betuigd over het seksueel misbruik van minderjarigen in katholieke instellingen. Hij zei dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij verklaarde dat hij geschokt is over het eindrapport van de commissie Deetman. Daarin staat dat in de periode 1945-1981 tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen zijn misbruikt. De kerk was van het misbruik op de hoogte, zegt Deetman. Kardinaal Simonis onderschrijft de gevoelens van schaamte en verdriet over het schandaal en wijst erop dat hij eerder al excuses heeft aangeboden voor zijn Wir haben es nicht gewusst uitspraak. Hij zegt dat is aangetoond dat de kerk in de jaren 50 wist van het misbruik en dat hij maar enkele gevallen kende. Twee ouderparen die hun kinderen na sluiting van het Islamitisch College Amsterdam thuisonderwijs wilden geven, mogen dat niet doen, heeft de rechtbank bepaald. Justitie had een zaak aangespannen tegen de ouders. Toen OM vond dat ze onvoldoende duidelijk maakten wat hun bezwaren waren tegen andere beschikbare scholen in hun omgeving. De rechter heeft de ouders veroordeeld tot een geldboete van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Islamitisch College Amsterdam moest vorig jaar zomer dicht. De school kreeg geen subsidie meer omdat het onderwijs er onder de maat was. Daarop kondigden enkele ouders aan hun kinderen thuis les te geven. Het weer, regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw en hagel bij maximaal 7 graden. Ook in het weekend wisselvallig met geregeld winterse bui. Dit was het NOS Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files vanaf 5 kilometer lengte op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Rijn Rijndijk 7. De A4 van Den Haag naar Delft bij Den Haag Zuid 5 kilometer door een ongeluk op de N211. Ook daar staat in beide richtingen file. Op de A10 West naar Zaanstad tussen Osdorp en de Koentunnel 7. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs 9. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Knoopend Vaanplein.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 Het gelul begint alweer. Het was door mijn kruislie, nul de ochtend televisie. Man, ik ben nog veel te sloom. Hij is nog veel te sloom. De tent zit vol, vol met gekakel. Doe mijn collega, het volgende obstakel. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen die lult maar raakt vergeten wat speciaal is dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal is Vergeten wat speciaal is dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banaal is Dat het niets meer dan kabaal is In de kroeg geplaagde man Over zijn bestaan Ik hoor hoe hij de dus schuld Naar een ander lult Op tv de heren met een stropdas debatteren. En ze zeggen iets, maar het zegt me niets. Oh, al die meningen gebabbel zonder rem Maakt dat ik hunker naar jou woorden, Doe me verlangen naar jouw stem Goedemiddag. goede middag. Eh, je hoorde dit nummer, Goldplay Hurts Like Heaven. Ik die kan nu ook wel uit. je hoorde Florida met Good Feeling en Goldplay natuurlijk met Hurts, Hurts Like Heaven en Jurk met Kabalis. Uh, wel eigenlijk een nummer wat een beetje op maar lijkt vind ik trouwens. Um, wij gaan nu even luisteren naar eh, die A-team van Ed Sheeran. Um, trouwens, tussendoor, hoe was jouw week geweest? Ja, zwaar. Druk met stage en school. En, Zwaar. Mooi afgesloten toch Niels? Ja, ja, ja. Zwaar. Vertel eens jongen. Nou, zwaar heb je gehad? Ja, heel zwaar. Ah. Ja, 60, 65 kilo, hè.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 dry throat Cool girl, no phone They say she's in the class 18 She's stuck in her daydream been this way since 18 But lately everything seems Slowly sinking, wasting Crumbling like pastries They scream Worst things in life come free to us But she's just under the upper hand Goes mad for a couple grams She don't wanna go outside tonight Cause in a pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man It's too cold outside Angels cry.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 Ja, de ene wat, rechter. Wat een nummer blijft het toch. En ik clip erbij, dat is echt, eh, echt geweldig. Um, het leuke is ook dat wij eh, over clips gesproken en over nummers gesproken. Voor onze laatste uitzending, ik geloof dat dat Kijk, mij is het vlak voor Oud en Nieuw. Dus de, de, 30 uit mijn hoofd. Want mij staat nog 31 Oud en Nieuw. Ja. Dat klopt. Um, willen wij hebben het idee om een, een, mix te maken. Of laten maken. En dan dat, voor de zaterdag. voor de vrijdag. Ja. En onze laatste uitzending zullen dan die hele mix draaien met alle nummers die er in 2011 populair zijn geweest en er zijn ge... Ja, dat, die er zijn geweest. En eh, dat laten we dan mixen door een van onze huis-dj's die we hebben. Dat is ook wel leuk. Hè? Dat ja, dat is wel leuk. En dan, eh, dan hoor je zeg maar alle leuke nummers van dit jaar achter elkaar. Eh, twee uur lang. En af en toe zullen wij dan wel waarschijnlijk even onderbreken. Om te zeggen welk nummer het is en hoe laat het is en nieuws. En kan je ook nog een nummer insturen? Je niet? kan via mijn Facebook-account, dus via Karim, uh, kun jij eh, Krim El zal ik even eerlijk zijn. Ik heet El van mijn E-L, e spatie, Gebali. E. B-A-L, Grieks I. Je kan me zo vinden op Facebook. Um, kun, je, kun je me vinden en daar kun je gewoon een nummer indienen. Het is heel duidelijk en heel makkelijk. Er zijn al heel veel nummers ingediend trouwens. Dat viel me wel op. Dus veel animo en uh, we hopen dat jullie dat natuurlijk ook gaan doen. Uh, het leuke is daarvan dus dat, dat, dat het gewoon echt alle muziek is die er in een jaar is geweest. En eh, ja... gewoon muziek van het afgelopen jaar. Dat muziek van... alle, alle hits en alle... Ja, en ik ging toen kijken een beetje naar, naar clips en zo, maar er zijn heel wat mooie clips gemaakt dit jaar. Dus misschien gaan we daar ook gewoon wat mee doen. Eh, laten we beginnen met, uh, met Swedish House Mafia, ook zo'n band. Die hadden dit jaar ook een paar nummers uitgebracht. En dit is een nice Party en het nummer heet Antidote. Swedish Mafia met Knife, knife Party. knife Party? Nee, Knife Oké, okay, hier komt-ie. Verkat. rapper in de studio Geen klein beetje Yves Saint Laurent Gezin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doen, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen Niet zo kop doen, ik zal mij doen Ze noemen me handsome Ze noemen me fashion Ze noemen me magic Spring op het track en clash Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja we doen het allemaal Ja we doen het allemaal Ze en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Slecht werk, maar ze willen een 16 En eens willen niggas mijn naam op het zien Ze noemen de nigga atje of je kent of je kent niet Ben vast betaald als je mij intentie I made it, get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga don't care Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen Yeah, yeah Ik laat lobby wat ik doe, wat I does Niggas om me heen zijn doe vaak thugs Bitches om je heen zijn tjoe, tja, broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe die poot was Niet hangen met die tellen, want mijn nood gaat voor Ik ga hard, yeah. ik ga lekker Ik ga los en wat Ze zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn stacks worden dikker Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar mm, Godverdikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian en cinema Dark skin, porno, stars, yeah, cinema Ze rocken aan mijn mic, yeah, zingende Pingen maar, zinnen van ik heb zin in ja Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, trekken naar je haren zijn, het zijn Feesten als een beest met een dirty tape Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Op de party squad Op de party squad Op de party squad party squad. The party squad. The party squad. The party squad. The party squad. Reverse. leuk, dit heb ik gisteravond nog gezongen en eh, nu ken ik de tekst gisteravond niet. Nee, geintje. Uh, hele flauwe grap weer. Ik ben van de flauwe grappen vandaag, dames en heren. Dit was eh, Red Hot Chili Peppers dit met... Was, dit was een flauwe grap van Karim. Oh. Desagration een Ja, en daarvoor hoorde je, als het goed is... Champagne met She Doesn't Mind. Dat is een uh, verzoeknummertje van een paar weken geleden van uh, een uh, Lars uit mijn hoofd. Lars Dat Misschien niks die naam. David Ketter hoorde daarna met Without You. En de Party Squad met Artje Gers en John, John PS lekker gaan. Ja, die deed niet mee, PS oh. lekker gaan. Het eh, nummer heet Ik ga hard, ik ga lekker. En we eh, hebben ook een eh, gast in de studio. Hallo. Hallo. en dat Wie is, dit? Wie is dit? Ik ben... Moet je dat niet raden? <laughs> Volgens mij heb ik het net al gezegd. Oh. Ik ben Lars. Hallo. Toevallig die ene die toen dat nummer heeft aangevraagd. Ja, dat was ik. Oh, dan ken ik hem, denk ik. Nee, dan ken ik hem. Sorry. Dan, dan ken ik hem. Waarom, Niels, moet ik ja. vragen. Waarom heb je nou weer Flowrider met... Oh, nee, laat maar. Ah, Sorry, ik ben weer helemaal in de war. Eh, heb je nog de, loting van Ajax gehoord? Ja. Heb jij hem al gehoord? Ik wel. Eh, ja, ik heb hem gehoord. Jij ook, Dijn? Yes. Manchester United. Ja. Oh, oh, oh, oh. Was ik al zo blij dat we Barcelona konden loten in de Champions League. Wat gebeurt er? Loop in de Europa League Manchester United. What the fuck? Denk ik dan. Hé Niels? Dat denk ik dan. En jij? Ja, ik ook wel. Ja? <laughs> Niels die let af en toe gewoon niet op. Dus zit gewoon, eh, staat hier weer met iemand anders te praten en zo. En dat is altijd heel leuk bij de radio. Ja, ja. ja. Soms ben je afgeleid, hè? Soms heb je dat. Ja, sommige mensen Maar ik ben er gewoon bij, hoor. Maar wat vind je er nou van eh, Manchester United? Ja, makkelijk. Een beetje te makkelijk. Nou, ik, <laughs> ik vind Manchester United de laatste tijd al echt slecht. Want ze hebben van FC Basel hebben ze verloren, Ja, FC Basel, ja. Precies. Nou, dan moet Ajax ook pakken, toch? Ik persoonlijk denk dat Ajax al beter is FC Basel. Weet ik niet zeker. Ja, nou, denk, ja, denk het wel, op zich. Maar we gaan het zien als ze tegen AZ uh, eh, dan, eh, dan, dan heb ik geen moed meer. AZ natuurlijk, aankomende woensdag is dat. Uit mijn hoofd. Leuk potje. Leuk potje. AZ, uh, eh, Arena. Ja, en eh, helaas ben ik erbij, eh, bij, dus... Godverdamme. Sorry, dit is weer een hele flauw grap. ik ben echt heel... ver. ik ga ook geen grap maken dat jij te veel hebt gedronken gisteravond en dat je nu een, een hangover hebt, weet je. Nee, dat zou ik ook vooral niet doen. Nee. Maar ruim die kotsel wel even op. Ja, ja, is dan, is Die goed. is hangover van Florida en Tyler Cruise. Tyler Cruise. give me champagne, boost till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I all my homie tired, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to the i sound too intelligent. A little jack can't hurt this coloring. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a over. Whoa. 没